Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Tunesische president heeft de premier van het land ontslagen en het parlement buitenspel gezet. President Kais Said reageert op de massale protesten gisteren in meerdere steden in Tunesië. De voorzitter van het parlement spreekt van een koepoging door de president. Arno Kamminga heeft op de Olympische Spelen zilver gewonnen op de 100 meter schoolslag. De voormalige reddingszwemmer hoefde in de finale alleen de Britse titelverdediger Adam Peaty voor zich te dulden. En de hockeysters wonnen vannacht van Ierland met 4-0. Zorgverzekeraars en patiënten willen dat mensen zelf kunnen kiezen of ze bij een arts langs gaan of dat het consult via een videoverbinding gaat. Een digitale afspraak bespaart tijd voor zowel de zorg als de patiënt, zeggen Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie in het AD. Twee mannen hebben vannacht een casino in de Brabantse plaats Maden overvallen. De overvallers gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Volgens de politie hadden ze messen bij zich. Niemand is gewond geraakt. In de wijde omgeving is naar de overvallers gezocht, maar vooralsnog zijn ze niet gevonden. Het CIDI roept Feyenoord op om excuses te maken voor een muurschildering van Steven Berghuis. De muurschildering dook deze week op in Rotterdam en bevatte veel antisemitische uitingen over de overstap van Berghuis naar Ajax. De makers zijn niet bekend. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël noemt de schildering een nieuw dieptepunt in voetballand. Het Franse parlement heeft de nieuwe coronamaatregelen van de regering goedgekeurd. De Senaat en de Assemblée hebben een compromis gevonden. Er komt een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel, maar wie weigert wordt niet ontslagen. En Fransen hebben een gezondheidspas nodig voor horeca en evenementen, maar niet voor winkelcentra. Het weer nog. De dag begint zonnig, maar aan de kust ook met regen. In de loop van de middag zijn er weer onweersbuien. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knoop het Rotterpolderplein 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 De voorzitter van het parlement spreekt van een koepoging door de president. Twee mannen hebben vannacht een casino in de Brabantse plaats Maden overvallen. Ze gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Volgens de politie hadden ze messen bij zich en zijn personeelsleden vastgebonden. Niemand is gewond geraakt. Arno Kamminga heeft op de Olympische Spelen zilver gewonnen op de 100 meter schoolslag. De hockeysters wonnen vannacht van Ierland met 4-0. En het weer nog, een zonnige ochtend met een enkele bui aan de kust en 20 tot 24 graden.